Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Nu op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. Radio alleen tot 10 uur vanavond de Indie 501 en we openen de show, want dat is het nu eenmaal. Just Stone, Free Me. En ehm, ja, ik ben even de mail aan het checken, want ik heb een oproepje gedaan voor het muziekalfabet. gaan we straks in tweede uur doen. De letter A staat centraal en ze stromen aardig binnen. Vind ik leuk. Stuck in speed bump city where the only thing that's pretty is the thought of getting out. There's a tower block Overhead, ahead, all you got your benefits and you're barely scraping by. mijn woonplaats kunnen gaan. Jake Bark, Trouble Town, want ook in mijn woonplaats is het een en ander aan de hand. Eh, misschien bij een geschikt moment vanavond dat ik het zelf nog eventjes zou eh, overgeven. Maar eh, voorlopig geven het podium aan de radiosterren van de toekomst. Het zou kunnen dat Martin Wainwright dat ook ooit nog eens gaat worden. Aan haar beroemde broer zal het in ieder geval niet liggen. atmosphere. each other we zojuist draaiden op Radio 5 alleen met eh, Radio Star. En ik heb geprobeerd om een gelijkenis in eh, muziek en of eh, stem te ontdekken. Ik hoor het niet echt. Misschien moeten we even terug naar de, de oorsprong. Toch even naar de vader van beide kinderen. Loudon Wainwright III. Dit liedje gaat waarschijnlijk over Martha. Het heet namelijk Daughter. She sees, she says she wants. Nu hoor ik wel enige gelijkenis met zijn zoon, maar ik, ja, ik vraag me af, zal uh, eh, Martin Wainwright misschien eh, geadopteerd zijn? Want eh, ze maakt heel andere muziek als, als pa en als broer lief. Mocht je later zijn ingeschakeld en net een raster Barry hebben gemist, ik heb daar opgenoemd wat ik allemaal ga doen en dat is heel erg veel.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 Devoted to the arts of moving butts, the rhythm's happening and it's moving up. The chop has been on hold for much too long. Don't fear the rhythm because it's strong on the corners Brothers pop their heads from the high tops to the naughty dreads. I'm a Nubian, y'all. Look what we did. Took the crust away from the third eyelid. Now it's kinda open, lost to see the sight. Rhythms of the tribe, but just passed outright. Night after night, day after day, questing for the rhythms of the native tongue way. Rhythm is the key as we open up the door. Things a beat boy has never seen before. Polyrhythmatic with a big fat boom. You have an orgasm as you start to consume the ghetto beat with a ghetto point. Yeah, it's from the heart, cause it's from the home. Jerobe, Fight, Fali, Shaheed. Call me Koala, got what you need. You're a disc jock, then jock this. Rhythms can't lose, rhythms can't miss. If you feel uptight and you need to freak, it'll be alright once we drop Drop this beat. hard on avenue streets and boulevards. Not selling out, that's a negative. Loving hip hop, loving heritage. Got the instinct to travel miles and miles. Got a whole lot of rhythm, piles and piles. Now you're kinda with it. Wanna get the funk from the Zulu Nation. Topping all the junk, standing on the top like the temptation said. Rhythms are obese, yeah, you gotta keep them fed. Read what I read, can't be better said. Tribalic notions, dabble in the head back's bad, not as bad as a beat. It's a stone groove, baby. Continue on the windy road, but I'm lugging the crazy Bigelow. Will it be on point for the 90 deck? Is it muscle bound and will it flex? But trudging, we are used to. We don't quest alone, quest with the crew. Before once more, must make the tracks. You see four fronts, but now you see four backs. Backs, backs, backs, backs, backs. Demos, demos aquí. ビーズとかゼラとかいーいとかかも含めて90年代年金で頼ンが Ik laat ik maar even een heel goed nummer draaien, want het is nu tijd voor de weekwinnaar van de demo contest. En eh, hij staat nog steeds op nummer 1 met 31% van de stemmen, maar liefst. Paris. Nu kan het zo zijn dat het een, een groeiplaatje is, hè, die Paris. Dat, jullie hebben hem natuurlijk al een aantal malen gehoord. Ik hoor hem alleen eh, eigenlijk tijdens de uitzending, want ik ben van deelname uitgesloten. En eh, wellicht is Paris al zo enorm bij jullie gegroeid dat jullie er elke week op stemmen. Want ik vind het een beetje vals klinken. Ik snap het niet zo goed. Maar ik ga het gewoon nog een tweede keer eh, proberen. Voor de tweede keer. De weekwinnaar van de Demo Contest hier bij Radio 5 Je kunt de weekwinnaar elke donderdagavond horen tijdens de Indie 5 One. Hier is de enige echte roemruchte Paris. Hey, It's me. It's me. The next generation of greatness. P. P. ordinary animated dictionary. I'm P, aka Paris. I'm home to dance with hands body. season, get on your feet. I wanna dance all night. Come dance with me. Let's bring magic on the dance. Give them a show to see. Let's both go tonight. night. That's the need. 2 a.m. is the time we catch you soft lips taste like honey, mm-mm, lips. I had everything going so perfect. In fact, I got a boat, my crew, DJ playing my favorite tune. Can't believe what's happening like a dream come true. I'm feeling you so bad, I don't wanna turn you loose. Music's popping hard, blowing through the roof. I love being on the dance floor. Give me more, I can dance all night from the ground to the sky with the right Music, all the planets align. It's a perfect day on the dance floor, a perfect night, so we can dance all night. I can dance all night all from the ground to the sky with the right music. All the planets align. It's a perfect day on the dance floor, a perfect night, so we can dance all night tick tock. I'm hot, hot on the block. I'm right on time. Lord up spot. I got the party bumping, bass bumping, party hot. It don't end unless I shut it down or stop. I got the crazy futurist, outer space music. Intense the crowd and light is fine. I see them dancing to it. Them style it, life is style and energy is oh so wild. Now watch me break it down. I can tell dance all night from the ground to the sky with the right music. All the planets align. It's the perfect day on the dance floor, a perfect night so we can dance all night. There's flashlights, dancing lights everywhere. All my party people, put your hands up in the air. We're gonna live it up, tear it up, drop it low. We're gonna get it all night like we put on the show. Feeling real sexy, good, cool, fly hood. I'm looking at my haters, and they wish they could set it off, do it right for the crowd, and dance all night. from to to sky. the Misschien moet ik gewoon de humor ervan inzien. Man, waarom breng je het uit? Paris Dance All Night voor de tweede... Waarom stem je hierop? Voor de tweede week weekwinnaar van de Demo Contest in november. Alsjeblieft. Doe me een plezier en stem op een van de drie andere acties. Zeker de moeite waard. Eh. klik in de menubalk op Demo Contest en de pagina opent zich eh, vanzelf. Linkkant zie je een pleetje staan, kun je alle acts gewoon luisteren. Rechts zie je dan eh, ja, de stemmodule waar je je stem achter kunt laten. En dan hoor je op donderdagavond tijdens de Indie 5 One het resultaat van jouw stem. Misschien moet ik maar even een hele, hele goede trekker achteraan draaien. Om die, eh, die vieze smaak toch een beetje weg te spoelen. Toch te laten horen dat we goede muziek draaien hier bij Radio 5 Lane. Hier is Oasis, Live Forever. Maybe I don't really just wanna fly lately. Did you ever feel the pain in the sold you to the bar. Kelvin Harris, ik heb een groot zwak voor deze man. Hij heeft eh, weer een uh, leuk album gemaakt met 18 Mans. Dit staat erop ook, uh, samenwerking met uh, en Bounce. Maar om nou te zeggen dat hij heel origineel is, want het begon allemaal met zijn hit succes Acceptable in de 80s. Lijkt er wel wat op hoor. echt een drukke uitzending eh, vanavond op Radio 501. Eh, ehm, naar voren gehaald omdat de luisteraar daarom eh, verzocht. Het Steely Dan Moment door mijn uh, lieftallige collega Rasta Barry liefkozend het uh, Steredent Moment genoemd. Ehm, ja, bent Fantastische band, fantastische muzikanten. Met name heel veel hits gescoord in de jaren 70. En daarom ook eh, ja, vooral uh, aansprekend voor een wat oudere doelgroep. Waarvan ik heb begrepen dat ze tijdens deze barre wintertijd eh, wat eerder naar bed gaan. Dus voortaan in het eerste uur van de Indie 501 het Steely Dan moment. prachtige muziek zeg. Steely Dan, Turn That Heartbeat Over Again op Radio 5 Leen. Ik ga van de week weer even een eh, nieuwe voorraad van Steely Dan tracks eh, aanleggen... om jullie daar eh, de komende weken mee lastig te vallen. Hoewel, het natuurlijk niet echt lastig vallen, hè? Straks in het tweede uur van de Indie 501 uh, roemruchte terugkeer van het muziekalfabet. Deze eerste aflevering staat de letter A centraal. Ik zal het nog eventjes uitleggen. <coughs> ik ben op zoek naar artiesten waarvan de naam met een A begint. En dat doen we dan op de iTunes eh, sorteermethode. Dus echt de allereerste letter van die artiest. Eh, dat moet een A zijn. Ehm, liedjes uh, die titeltechnisch gezien met de A beginnen zijn ook van harte welkom. En dan de combinatie een artiest waarvan de naam met een A begint... die dan ook nog eens een liedje heeft gemaakt die met de A begint. Je kunt het allemaal sturen naar studio.radio501.nl. Ik heb op mijn eigen Twitter-account wat suggesties binnengekregen. Op, op het Facebook-profiel van mezelf... Kun je overigens ook op het Twitter profiel en Facebook profiel van eh, Radio 501 doen. Of eh, ja, gewoon makkelijk even in de chatbox die je eh, bij ons op de website kunt vinden. Ik heb even getest, maar hij doet het gewoon hoor. Dus je kunt daar van alles in plaatsen. je hart luchten. En dan nu even, ehm, ja, toch weer een aantal mensen eraan herinneren dat als je slechte dingen doet, komt het vanzelf op een dag weer bij je terug. Hier is uh, Radiohead en de Karma Police. het ten einde was. Maar nee, hij begon pas met uh, Karma Police. Die arme Colin Blunstone had een eh, geweldige tour gepland hier in Nederland. Maar moest helaas eh, halverwege de tour afbreken wegens stemproblemen. Nou ging het net even niet goed met mijn stemmen. Dus ik dacht, ja, ik zoek even iemand op, een, een, lotgenoot. Om, ja, weet je, gedeelde smart is toch halve smart prachtig nieuw album uitgebracht. Waarbij af en toe zijn Alan Parsons stem ook doet. Hier is Wild Places. slipped into her leather. She was restless, she knew it in her heart of hearts. She said tonight you better pull yourself together. Cause tonight I'm gonna pull myself apart. Out on the streets, everyone is searching for the thrill. She's the only one who's out there really dressed to kill. She said, listen to me, it's not a tragedy, this time I'm getting He shrugs, and says this must be some kind of joke. She pulls on a cigarette and loves him to distraction. And she cries, I don't wanna feel like a machine. I'm not the only one who wants to feel the Tonight. Ja, ik weet niet of jullie het merken, maar de boel lijkt hier wel een beetje eh, vast te staan. Ehm, dus misschien moet ik eh, mezelf eh, maar eventjes redden met wat Spotify. Omdat de boodschappen die we normaal op het hele uur draaien op dit moment ook, dat gaat ook niet werken. Ehm, even kijken waar ik op dit moment zin in heb. Of daar, daar blijkt alweer wat te gebeuren. Ja, ik denk dat we verlost zijn van de, de Sam-storing. Ehm, wat ik kan melden is dat ik straks ook weer het item eh, ga doen wat ik eh, vorige week eh, geïntroduceerd heb. Ik was alleen nog een beetje op zoek naar een, een juiste benaming. Ik, het begon bij kerstlied ja of nee, maar ik wil altijd wel zoiets dat het moet rijmen. Dus wat vinden jullie van Christmas Song Yes or Wrong? Je mag straks stemmen of ik op Radio 5 alleen vanavond weer een kerstliedje ga doen. Nee, nee, dit is hem even niet met wat betreft ons, ons muzieksysteem. Dus ik ga gewoon eventjes eh, een artiest eh, draaien die ik heel graag eh, wil luisteren. Ik kreeg namelijk net een tweet binnen vanuit Engeland. En deze jongen Liam, die gaf aan dat hij de jam toch wel heel erg thuis hoort bij ehm, ja, de Engelse muziek zien. En laat ik dan maar gelijk een groot zit eventjes pakken. Hier is het Sound Called Malice. uw verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek. <clears throat> Weg, wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van. Moeite met lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl. Dyslexie vraagt even aandacht. Dit was een mededeling van Sieren. ict specialist Stuur een mail met jouw motivatie naar studio.radio501.nl.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 Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Gb Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. op Radio 501. Indie 501 met Rob de Greel. the land of giants, there's a saying. Sometimes it's better to fold than keep on playing. then you know. Till the spirit new sensation takes hold. is ongeveer het beste wat de jaren 80 hebben voorgebracht. Al was het van korte duur de Joy Division in Disorder op Radio 5 alleen. Daarvoor hoorde je nog uh, Hooded Fank. goed gedaan tijdens London Calling een paar maanden geleden. Land of Giants. En daarvoor eh, de huidige plaat van je hoofd nog tot eh, morgenavond 9 uur. Dan wordt het nieuwe weer bekendgemaakt in het programma On The Rocks met Arwin Tamminga. Kantoor Tsaar Collectief. Zou niet zeggen dat ze uit Engeland komen. Ierland, eh, ergens die komt rijden. Crooked Smile op uh, vijfde leen. Maar ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar met die plaat van jou, eh, plaat van, jou van, van een week of twee geleden. Dus ik ga hem gewoon nog een keer voor je draaien. Hier is Sophie en Out of Here. waarschijnlijk eh, als laatste plaat vlak voordat Gio eh, met zijn geluid uit de bunker eh, begint jouw wekelijkse portie op Ga ik de uitslag bekendmaken van Christmas Song Yes or Wrong. Je kunt jouw stem doorgeven. Zal ik vanavond een kerstliedje draaien? Ja of nee? laat het even weten via de chat bij ons op de site radio 5 We hebben inmiddels al een 1-0 voorsprong qua kerstmuziek liefhebbers. dus laat het even weten via de website radio501.nl. Ik ben momenteel in de band van uh, Loreen en ik mag het eigenlijk helemaal niet goed vinden. Want ik ehm, kwam er eh, ja, gisteren achter dat ze meegedaan heeft aan het Eurovisie Songfestival. shadow. Like a moon, you pull me to the shore. But I can't be ocean anymore. I care, yeah, I care, but you don't know how I feel, so I gotta go. gotta go. Ah, ah. smuggle with position. First with my decision, I realize I stay living. Driven to dress the message, trying to get text. nigga. We tired of being scapegoats for this capitalistic drug dealing. How hypocritical with liberty? That blind bitch ain't never did shit for me. My history full of casket and scars. My own black nation at war. It's a joke that we living low. Y'all slipping, blowing posts on what they hitting for. Tell the secretary it's necessary. supposed to just sit here, go broke and die? Starving? Motherfuckers not to hear me. So won't you help a nigga out? Stand to cut welfare. I got us niggas on the street thinking who the hell care. Y'all want us to put down our Glocks and our rocks, but y'all ain't ready to give us no motherfucking dollars. What happened to our 40 acres and the moon, fool? stupid. Think you got us looking in the loop trying to turn all us young niggas into troops. You want us to fight your war? What the fuck I'm fighting for? Shit, I ain't got no love here. We had a check all year. Taxi, all the black the Police beating me in the streets. Fuck peace. Second up in the hood, send more troops. Er zijn jaren 90 uitgebracht. Eh, letter to the President van eh, Tupac Shakur. Volgens mij is het nog niet heel veel beter in het eh, ghetto. Hè? Straks dus ja, de herintroductie van het muziekalfabet. Letter A staat vanavond centraal. Dus artiesten waarvan de naam met een A begint. De allereerste, echte allereerste letter van de artiest moet dat zijn. Um, liedjes die titeltechnisch gezien met de A beginnen zijn ook van harte welkom. En de combinatie. Dus een A-artiest die een A-liedje gemaakt heeft. Laat het me weten via studio radio501.nl. De chatbox en ook de Twitter- en Facebook-kanalen staan uh, volop open. Ik probeer het al met de gaten te houden, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat er eentje voorbij uh, eh, glip. Maar ik heb in dat, in, ondertussen al een lijstje waar we het eh, bijna tot tien uur aan uh, mee redden. Maar we hebben ook nog de andere actie. Ga ik vanavond een kerstlied draaien, net als vorige week. Christmas song, yes or wrong. Stuur yes als je een kerstliedje wilt horen. Stuur wrong als je geen kerstliedje wilt horen. Ehm, de stand op dit moment is 2-1 voor. Dus meer mensen zijn voor een kerstnummer op Radio 501 dan tegen. Laat het weten via de chat of eh, de andere kanalen van Radio 501. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. ocean and vision on the bottom of life? Am I enlightened or We beginnen met het uh, muziekalfabet. Er zijn inmiddels eh, voldoende eh, inzendingen binnengekomen. Je hoorde de donderdisk. als het goed is heb je hem al een paar keer voorbij horen komen... als je naar de de Donderdag van Radio 5 alleen hebt geluisterd. Het was Hans van Lier en Fading Away. Er is eigenlijk nog één liedje wat ik heel graag aan je wil laten horen. Het is afkomstig van het nieuwe album van Madness. En ik ben daar zeer positief door verrast. Echt fantastisch album. Aanrader, echt voor iedereen. Zij hebben My Girl 2 opgenomen. My Girl is natuurlijk een groot hit van... Eh, Madness. En eh, ja, ze hebben zeg maar het vervolgverhaal op plaat gezet. Hier is we, nieuw materiaal van Madness. da, da, we, we, see, see, da, da, we, we, see, see, da, da, we, we, see, see, Lately, I've been wondering about you and the things you do. I'm in love, but you drive me mad, be so sad to be losing you last night. When we had that fight in your car, left me at the bar, I see her talking to her friends, acting like she just don't care. She has flair, and how she moves with such grace, like she the space. She's so fine, she looks so cool, got no time, no. ik te veel gezegd, dacht ik niet hè. My Girl 2 van eh, Madness op Radio 5 alleen. Het, eh, we gaan beginnen met het muziekalfabet. Het is al een succesvolle eerste aflevering, eh, kan ik melden. Lekker veel inzendingen binnengekomen via de verschillende kanalen. We gaan beginnen met de inzending van Hilde. Want we starten namelijk met de A-artiesten. Gaan we straks over op de A-liedjes. Alleen die combinatie heb ik nog niet binnengekregen. Dus daar moeten jullie nog even jullie best voor doen. Een A-artiest die een A-liedje gemaakt heeft. Nou, de A-artiest bij uitstek is natuurlijk ABBA. We doen het gewoon midden in de winter bij Radio 5 alleen. was eh, voor ABBA en Summer Night City de eerste inzending voor eh, ja, deze eerste aflevering eh, van het muziekalfabet. Geherintroduceerd in het Radio 5 programma de Indie 501. Eerder op de avond kreeg ik al een inzending van Mark. Ehm, nu heb ik eigenlijk zoiets van, ja, ik heb het net op de chat geschreven. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname. Maar voor het muziekalfabet maak ik graag een uitzondering. Zeker als het Asia is. Tomorrow the World. Gevraagd door Mark in het kader van het muziekalfabet. Letter A staat vanavond centraal. We zijn begonnen aan de A-artiesten. Asia en Tomorrow the World. Komsten van een nieuwe album die ze, ik meen, dit jaar hebben uitgebracht. En als ik het goed heb, ook in de originele bezetting van deze band. Mark is overigens elke zondagavond te beluisteren bij Radio 5 met Sunday or Monday. Dat begint altijd om 8 uur en gaat door eh, tot 10 uur. Een mooi alternatief voor eh, programma's over eh, boeren die koeien zoeken. Ik zie dat een naamgenoot van mij in de chat ook een inzending heeft gestuurd voor het muziekalfabet. Rob, leuk dat je luistert. Ik ben het echt niet, hè? Dus dat jullie dat wel eventjes weten, want ik zou natuurlijk nooit zelf Anouk aanvragen. Maar deze Rob heeft het wel gedaan. Hier is Modern World op radio 501. get your kicks. Shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, you suck the fat right off your back mind about your tits, girls. You can puff them up, soon a bra will fit, girls. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled. And that's the whole beautiful and put her on a pedestal. But as you cook a triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take him home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl. Anouk en Modern World als tweede inzending voor het muziekalfabet eh, vanavond bij Radio 5 Leen. En dan is er zo'n uh, eh, radioregels, zo noemen ze dat, dat je nooit twee zangeressen eh, achter elkaar moet draaien. Nou, regels zijn er om verbroken te worden, dus uh, Cyril, hier is ze. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. Knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes I stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks. I could say no regrets and no emotional debt. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes. December om te wijzen dat ik dus echt helemaal geen censuur eh, pleeg als het eh, gaat om inzendingen van ehm, het muziekalfabet. Ga ik eh, deze inzending van Roel ook draaien. Hier is All for One. By the moon and the stars in the skies And Like shadow that's by your side the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. Cause I stand beside you through the years. You'll only cry. Er Ook nog eens jarige rol, Alpha for one and I swear. En eh, oh jee, twee minuten voor tien. Gio staat al boos naar mij te kijken. Hij, hij denkt, uh, eh, het gaat weer uitlopen, dit programma. Dit gaat echt helemaal mis. Ehm, dus we moeten helaas wat inzendingen van het muziekalfabet... Ehm, meenemen naar volgende week. Ik beloof dan mijn programma daarmee te openen. Dus uh, Poes en David, jullie nummers komen volgende week als eerste aan de beurt. Zodat we ze niet kunnen vergeten. Want er is nog een ander spelletje wat we even moeten afronden. Christmas Song, Yes or Wrong. We hebben twee yes'en binnengekregen. één wrong. Dat betekent 2-1 voor de mensen die graag een kerstnummer willen horen op eh, Radio 5 alleen. Dus daar gaan we. En dan straks geluid uit de bunker. Jouw wekelijkse portie met hip hop. Is nog even de kick. A Christmas Song for You. Tot volgende week.